Jori uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Taxidienst Uber schikt voor ruim 2 miljoen euro met het Openbaar Ministerie... vanwege de illegale dienst Uber Pop. Daarmee konden gewone burgers in hun privéauto... zonder taxivergunning klanten rondrijden. Omdat ze geen vergunning hadden... konden ze zonder chauffeursopleiding en gezondheidsverklaring de weg op... en werden rust en rijtijden niet bijgehouden. Volgens het OM was dat een risico voor de verkeersveiligheid... en werd de taxiwet overtreden. Uberpop was beschikbaar van de zomer van 2014 tot de herfst van 2015. Inmiddels werkt Uber alleen nog met chauffeurs die wel een vergunning hebben. In Mexico zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een vrachtwagen met tientallen migranten uit Midden-Amerika raakte van de weg en sloeg om. Mogelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur vanwege een technisch probleem. De man die gisteren is ontsnapt uit de gevangenis in Vught is nog steeds spoorloos. De gedetineerde zat in voorarrest. Voor welk misdrijf is niet bekend. Hij zat in de gewone gevangenis in Vught, niet in de zwaar beveiligde inrichting. Intertoys maakt een doorstart. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de keten over. 1000 tot 1500 mensen houden hun baan. Ongeveer hetzelfde aantal mensen komt op straat te staan. Vorige maand ging Intertoys failliet. Zware concurrentie van discounters en online winkels speelde daarbij een rol. En bij de grote politieactie tegen bewoners en verhuurders van spookwoningen in Den Haag dinsdag is een medewerker van de politie opgepakt. Hij werkte bij de afdeling die onder meer gaat over gebouwbeheer en adviseerde de korpsleiding. De man wordt verdacht van witwassen. Het weer, hier en daar nog een bui. De middag verloopt zo goed als droog met af en toe zon. Het wordt 8 tot 10 graden. Vanavond opnieuw regen. Morgen eerst vooral in het oosten van het land buien. De rest van de dag wat zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar auto's in brand. Dat veroorzaakt problemen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Blarikum nog 40 minuten vertraging.